Gisteren werd bekend dat vaccinaties beginnen op 8 januari. In Utrecht zijn ze nu aan het kijken waar in de regio dat het beste kan gebeuren, zei burgemeester Dijksma tegen RTV Utrecht. We moeten ook eh, dat vaccineren binnen alle regels die eh, corona zeg maar, van ons vraagt ook goed kunnen doen. Dus daar moet voldoende ruimte zijn om het te doen. Eh, en dat betekent dat we eigenlijk op dit moment daar naar kijken en heel binnenkort daar ook een besluit over kunnen nemen. En dan brengen we dat meteen naar buiten. De eerste groepen die worden ingeënt zijn zorgmedewerkers en medewerkers van verpleeghuizen. Zo'n 50 vluchtelingen van het Griekse kamp Moria zijn eind deze week in Nederland. Na de branden in het kamp in september beloofde Nederland om 100 vluchtelingen op te nemen. De migranten zijn negatief getest op corona en krijgen snel een huis. Het duurt nog even voor de overige 50 vluchtelingen naar Nederland komen... omdat het om een kwetsbare groep gaat. Het was geen spannende avond in de eredivisie. Pek Zwolle nam het op tegen FC Emmen en dat werd 0-0 betekent dat Emmen, die onderaan staat, het ook na de 13e speelronde zonder overwinning moet doen. En premier Rutte had hier helemaal geen last van. De potten- en pannen-demonstratie tijdens zijn lockdown-toespraak afgelopen dinsdag. Die was duidelijk te horen in het torentje en dus ook in de huiskamers. Vandaag werd Rutte ernaar gevraagd in zijn wekelijkse persconferentie. En zelf zegt hij dat hij zich er niet door liet afleiden. Ik kan niet vragen om zendtijd en me dan laten afleiden door een paar potten en pannen. Dat gaat ook niet. Dus eigenlijk stonden ze daar eh, voor Piet Snotten. Ja, dat, weet ik niet. Ik ga niet over die demonstratie. wat ehm, het heeft geen effect gehad op uw optreden? Nee, nee hoor, behalve dus van tevoren dat ik dacht, oei, ben ik te, eh, eh, te, te horen. En na een seconde of 10, 20 heb ik mij eh, volledig op de huiskamers gericht. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 5. Morgen eerst zon, later bewolking en in de middag wat regen. Het wordt 10 tot 13 graden.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 One hop this time. Right foot, let's stomp. Left foot, let's stomp. Cha cha now, y'all. Now it's time to get funky. To the right now. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. One hop this time.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 Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that you're looking for quiero otra, si eso es. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Ah, you're looking for a girl like me. When a girl that shines like glitter, baby, you know I need no filter. For real, I'm real. You know I'm real. Like when my lips are so glossy, like how my neck is so bossy. Baby, if you do it my way, just for the hell of it, I let you love me. Latinas, Latinas, shock, shock, shock it up, shock, shock, shock it up. I like Latinas, ones who look like Selena, shake a bunda like Anita, morenas that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas. In East LA, I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana. Eh. So they tell me that you're looking for a Oye mami, estoy buscando una chica sí. is hoor je op ZFM.